4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft de vrijspraak door de Senaat van president Trump verwelkomd. In een verklaring wordt de procedure een heksenjacht genoemd... die was gebaseerd op leugens en een schijnproces. Zoals we altijd al hebben gezegd is Trump niet schuldig, staat in de verklaring. Trump spreekt vanavond waarschijnlijk over de stemming in de Senaat. De Amerikaanse Senaat sprak hem in het impeachmentproces vrij van machtsmisbruik en tegenwerking van het congres... Alle democratische senatoren waren voor het afzetten van de president. Alle republikeinen, behalve Mitt Romney, tegen. Winkelketen Zeeman haalt speelgoedslijm terug... dat de afgelopen maanden in Europese winkels is verkocht. In het speelgoedslijm blijkt te veel van de chemische stof boor te zitten. Dat kan bij kinderen leiden tot diarree, misselijkheid en huidirritatie. Het kan ook schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Het is uit de schappen gehaald... en consumenten kunnen het naar de winkel terugbrengen... en krijgen dan hun geld terug. De boeren van de Farmers Defence Force bieden volgens het landbouwcollectief alsnog excuses aan voor een verklaring die gisteren werd uitgegeven. Daarin haalde de groep uit naar vleesbazen en zuivelbobo's die als Judas de sector verraden. Premier Rutte en landbouwminister Schouten wilden daarna niet verder praten met het collectief. Schouten wil pas weer overleggen als ze de excuses zelf heeft gehoord. Op de heide en op het boerenland is volgens het Wereld Natuurfonds... in de afgelopen tientallen jaren het aantal wilde dieren met de helft afgenomen. Er zijn sinds 1990 vooral minder vogels, reptielen, vlinders en andere insecten. Volgens het Wereld Natuurfonds is stikstof uit de landbouw een belangrijke oorzaak... en daar zou de politiek wat aan moeten doen. Het weer, in het noorden vannacht bewolkt, dan blijft het ook boven nul. In het zuiden kan het licht vriezen en ook kan er een mistbank ontstaan. Overdag blijft het in het noorden bewolkt.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 And just give me some love, cause I'm running out of that feeling. Time to burst from that job. Cause I need some more of your healing. Baby, turn it on, turn it on. Healing. Baby, turn it on, turn it on. Healing. Baby, turn it on, turn it on. You should call someone. You can dial 0800 Dr. Love. Don't just sit there and cry. You're just wasting your life. If you can't get up, call the Dr. Love. Dr. Love.